ons beiden op in handen van het rij. Verbrand onze schepen eenmaal aangeland. En met niets in onze handen zijn we vrij. Want alles wat mij hier hield, wat mijn thuis was, al die Alles wat ik nodig heb, alles wat belangrijk is voor mij, alles wat ik nodig heb.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 In de ochtendspits kan het in het hele land verraderlijk glad zijn door bevriezing. De gladheid zal pas in de loop van de dag verdwijnen. De Nederlandse spoorwegen verwachten grote drukte tijdens de ochtend- en avondspits. Vanwege defect materieel zijn veel treinen korter dan normaal. Tientallen mensen die tijdens oud en nieuw zijn opgepakt staan vandaag terecht in speciale supersnelrechtszittingen. Het Openbaar Ministerie begon een paar jaar geleden met dit lik op stuk beleid om duidelijk te maken dat geweld en het aanrichten van vernielingen tijdens de jaarwisseling niet worden getolereerd. Als een verdachte wordt veroordeeld moet hij ook direct zijn straf uitzitten. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie hogere afstraffen straffen eisen dan gebruikelijk. Premier Bly van de Australische deelstaat Queensland wil dat haar kabinet in spoedzitting bijeenkomt vanwege de overstromingen. Volgens haar is de situatie zo ernstig dat de ministers terug moeten komen van hun vakantie. In de noordoostelijke staat staan meer dan twintig steden en dorpen onder water doordat er enorm veel regen is gevallen. Weerkundigen hebben gewaarschuwd voor nog meer noodweer. De Italiaanse spoorwegen moeten 1,3 miljoen euro boete betalen aan de regio Toscane vanwege de chaos op het spoor vorige maand. Door sneeuwval was het treinverkeer totaal ontregeld, waardoor reizigers op stations moesten overnachten. Volgens de autoriteiten in Toscane is het spoorbedrijf zijn contractuele verplichtingen om goed en betrouwbaar vervoer te verzorgen niet nagekomen. Op de eerste dag van de Dakar-rally zijn drie Nederlandse deelnemers uitgevallen. Gerard de Rooij, Wuf van Ginkel en Hans Beks haalden met hun vrachtwagen de eindstreep van de eerste etappe niet.